Wat heel belangrijk is, is dat wij eh, mensen die geconfronteerd worden met scheuren in, in hun huizen... dat we die de kans bieden om buiten alle juridische gewikkeldheden een oplossing ervoor te vinden. dus zoek een aannemer, laat het herstellen, geen juridisch geneuzel en wij betalen de factuur. Dat gaat volgens hen zo'n 5 tot 10 miljard euro extra kosten een maand geleden kwam een belangrijk rapport uit over de afhandeling van de aardbevingsschade. De conclusie is dat er nog steeds te weinig wordt gedaan voor de Groningers. In Frankrijk wordt vandaag weer geprotesteerd. De Fransen zijn boos over de verhoging van de pensioenleeftijd. Al dagen ligt daardoor de boel plat, zegt correspondent Frank Renaud. Vliegveld Charles de Gaulle ten noorden van Parijs is voor een deel bezet vanochtend. Het Centre Pompidou, het museum in Parijs, is dicht vanwege stakingen. Scholen en universiteiten zijn geblokkeerd. Op de snelweg A1 ten noorden van Parijs richting Nederland daar worden blokkadeacties gevoerd. En bij treinstations, daar zijn ook bezettingen. Dus veel verschillende acties. Vanaf september gaat de pensioenleeftijd in Frankrijk geleidelijk omhoog van 62 naar 64 jaar. Whiskymaker Jack Daniels heeft een fabrikant van hondenspeeltjes voor de rechter gesleept. Het gaat om een eh, piepend speeltje in de vorm van een drankfles met de naam Bad Spaniel. Eh, er staat op dat hij voor 43% poep bevat. De makers zeggen in een statement dat het gaat om een onschuldig grapje is ironic that America's leading distiller of whiskey lacks a sense of humor and has waged war ja, <laughs> ze vinden dat eh, Jack Daniels dus geen gevoel voor humor heeft. Dat merk is bang dat klanten denken dat het bedrijf meewerkt aan het hondenspeeltje. En ook willen ze niet geassocieerd worden met poep. Het weer, af en toe zon, maar ook wat flinke buien. Mogelijk met onweer. Het is tussen de 12 en 16 graden. Morgen opnieuw wat pittige buien. Onweer, hagel en harde wind ook. En het wordt dan tussen de 11 en 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu vrij snel op. Op de A27 van Almere naar Gorkum daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Hilversum en knooppunt Lunette 11 kilometer met een kwartier vertraging. En 9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorl en Bergen 4 kilometer met ongeveer 10 minuten vertraging.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 It'll all be alright I'll be home tonight I'm coming back home. Dit is ZFM. care that we had if we ever broke up If we ever broke up, I'd call your dad And tell him all the shittiest of things you said If we ever broke up Boy, don't get emotional Cause it's not personal It's just the way, just the way it goes If we ever broke up, I'd never be sad Think about everything that we had If we ever broke up Spanish, Mr.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 Met z'n allen in een cirkel rond de tafel Ziet om mijn oogleden de eeuwige gezichten En ik heb gezocht naar een motief om ze te haten al dat stukjes heb ik zelf aangericht ben dankbaar voor mijn leven, ook wel voor mijn dood En ik dank er voor wat lukt en mezelf voor het gekloot En ik dank er voor het eten, dank er voor de pijn Ook al is het niet tevreden is dat glas te klein Dank er voor mijn toekomst, roe en bevlekt Dank voor een systeem dat van alle kanten lekt Ik dank u wel, ik dank u echt Als ik ons was, zou ik laten zien dat ik trots was Toen kees dat je niet bij de rest was zou het laten weten als ik echt was Als ik God was Zou ik laten zien dat ik trots was Zo kees ik dat je niet bij de les was Ik zou het laten weten als ik echt was Echt was Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen Maar verlichting blijkt altijd van korte duur Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen al jaren met mijn rug tegen de muur. Ik ben dankbaar, maar ook eenzaam. Ben je daar eenzaam in de hemel? Je kan best een keertje meegaan als je wil. Kees dat je niet bij de rest Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest Ik zou het laten weten als ik echt was.